Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Zo'n 200.000 Nederlanders zouden een derde coronaprik moeten krijgen, adviseert de Gezondheidsraad. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld een orgaantransplantatie hebben gehad en anderen bij wie het afweersysteem niet goed werkt na twee prikken. Volgens de raad kan een boostervaccinatie een goede oppepper zijn. Artsen moeten uiteindelijk bepalen wie in aanmerking komen voor zo'n derde vaccinatie. In andere landen, als België, Frankrijk en Duitsland, is al besloten om kwetsbare mensen een extra prik te geven. Suriname zit in een vierde coronagolf. Het aantal coronabesmettingen loopt daar weer enorm op. Veel verpleegkundigen en artsen draaien lange diensten en zijn erg moe. zij kregen een tijd lang hulp van Nederlandse collega's, maar die zijn inmiddels weer terug naar huis. In Ede, in Gelderland, zijn vannacht 20 auto's uitgebrand. Het is ook niet de eerste keer dat het gebeurt in de wijk. Maar toch zijn buurtbewoners weer geschrokken. Enorme vuurzee. Naar buiten gerend en gekeken en bleek de bus van mijn vaders werk te zijn. Ja. Gewoon een ravage. Er is niks meer van over. Sommige buren zeggen dat er met molotovcocktails is gegooid... en dat ze jongens op scooters zagen wegrijden. De politie zoekt nog uit wat er precies is gebeurd. Actievoerders van Greenpeace zitten nog steeds op het dak van de Tweede Kamer. Ze willen dat de stikstofuitstoot flink naar beneden gaat. De actievoerders hingen vanochtend vroeg spandoeken bij de ingang... en klommen het gebouw op. We voeren actie vandaag bij de Tweede Kamer... omdat we het ongelooflijk zat zijn, die hele stikstofcrisis... en al het gepraat en gedoe eromheen. De Nederlandse natuur die kachelt echt keihard achteruit. De gemeente Den Haag vindt het inmiddels wel mooi geweest. Er staat politie klaar om de actievoerders van het dak te plukken. Het weer. Geregeld zon en best warm. 21 tot 26 graden. Later in de middag en de avond neemt de kans op onweer toe. En kan er plaatselijk ook veel regen vallen. ZFM. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Zaandam is een ongeluk gebeurd op de A7 in de richting van Zaandam. Het laatste stuk van de A7 tussen en Zaandam en Zaandam zelf is afgesloten. En verkeer op eh, de A8 vanuit eh, Amsterdam naar Zaanstad kan bij en Zaandam ook niet kiezen voor die A7 Zaandam in. Doorgaande verkeer van de A7 naar de A8 heeft hier helemaal geen last van.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 En daarom in hem ook zien pussy in mijn kring. Ah, touchdown. Ik ga naar de Julie, that's another bus down. Wat ze die moet brr brr brr Moskou. Op een baby's, op een fucking lockdown. fuck a lockdown. Ah, mijn bro, zo hem ook kinky bakken dat.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 Jullie shit gaat fout, hebben we raar gespeeld. Vlijlijk op Alani, ja, maar de koef, kaf, eh. Perry ben ook onder man Ze ben niet op een bossie man PP2 gang shit, dit is een collab eh, Tommy tot aan Rotterdam op een maandag Ik kan niet stressen om mijn goofy, maar die laat dat ah. Dikke akka mijn aandacht Chocolata body van je mama wawa ah. Schat, je mijn nummer uno Frikkie, met die culo ah. Ben een you know Ze noemen daddy, wat ik ben daar papi chulo chaka voor mo. Hey, eh, eh, hey, oh, oh.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 Boerenbedrijven die te veel stikstof uitstoten in de buurt van natuurgebieden... moeten hun vergunning kwijtraken. Dat adviseert de landsadvocaat. En de politie staat klaar om in Den Haag activisten van Greenpeace weg te halen... van het dak van het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer. Vijftien actievoerders klommen daar vanochtend op uit protest tegen het Nederlandse stikstofbeleid. Het weer, het is zonnig, 23 graden aan zee en 26 graden in het oosten van het land. Later vandaag kans op forse buien, mogelijk met onweer. was a hot afternoon, the last day of June, and the sun was a demon.